Woensdag is er een extra vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone. Voor het einde van de maand moet er een akkoord liggen, anders gaat Griekenland failliet. Zorgverleners die te laat hun geld hebben gekregen door de problemen bij de SVB met de PGB-budgetten gaan gezamenlijk een schadeclaim indienen. Vanaf vandaag kunnen gedupeerden zich melden bij de stichting PGB Schadeclaim. Een advocaat uit Leeuwarden gaat namens de zorgverleners procederen. Vorige week won de advocaat nog een zaak tegen de SVB. De Amerikanen zeggen dat ze een verdachte van de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Libië in 2012 hebben gedood. Bij die aanslag in Benghazi kwam ambassadeur Stevens om het leven. De terrorist is volgens het Pentagon gedood bij een luchtaanval in Irak. De Amerikanen zagen hem als een belangrijke ronselaar voor islamitische staat. Hij zou veel Noord-Afrikanen hebben gerekruteerd voor de strijd in Syrië en Irak. Gouverneur Haley van South Carolina wil dat de omstreden confederatievlag niet meer wordt gehezen bij het parlement. Tot nu toe verzetten ze zich nog tegen het verwijderen van de vlag bij overheidsgebouwen. Maar de druk op haar nam toe na de aanslag op een kerk in Charleston. De blanke dader is op foto's te zien met de confederatievlag, die door velen wordt beschouwd als een symbool van de blanke overheersing. Het weer, vooral in de ochtend, af en toe zon. Maar vooral in het oosten vallen ook wat buien.